Volgens het Openbaar Ministerie eh, was Youssef lid van de criminele organisatie van neef Ridouan en was hij zelfs een onmisbare schakel daarin. Dankzij hem kon Ridouan zijn criminele activiteiten vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis in Nederland voortzetten, zegt het OM. Want hij smokkelde allemaal instructies en geheime berichten heen en weer. waarin stonden onder meer dingen over een ontsnappingspoging van Taghi zelf zegt Youssef T. dat hij werd gedwongen om dat te doen. Zes bombrieven die eind vorig jaar werden bezorgd op verschillende plekken in Spanje... kwamen waarschijnlijk van Rusland. Onderzoekers denken dat ze zijn verstuurd door een rechtsradicale club... die banden heeft met een inlichtingendienst. Onder meer de Oekraïnse ambassade en het Spaanse ministerie van Defensie kregen een brief. Eén iemand raakte gewond. Niet alleen het leven is door de energiecrisis een stuk duurder geworden, ook doodgaan. Een crematie is nu zo'n 100 euro duurder dan voor de oorlog in Oekraïne, zegt nu.nl. Dat zit vooral in het gas dat nodig is om een lichaam te verbranden. Maar ook het kopje koffie en plakje cake zijn er niet goedkoper op geworden. En de makers van deze film hebben hun zakken weer goed gevuld. The water connects all things. Before your birth... And after your death. Avatar The Way of Water heeft bijna 2 miljard euro opgebracht. Het is pas de zesde film ooit die zoveel oplevert. En dat komt goed uit, want hij was ook peperduur om te maken. Het weer, het is een rustig dagje, droog, veel wolken, af en toe wat zon en een graad of drie, vier vanmiddag. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate.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 Tegen twee oppasouders is 15 jaar cel geëist voor kindermisbruik. Volgens justitie hebben ze zeven meisjes seksueel misbruikt. De officier van justitie spreekt van een serie aan monsterlijke feiten. Steeds meer mensen wisselen van baan. Volgens uitkeringsinstantie UWV e waren het er vorig jaar anderhalf miljoen. Vanwege de personeelstekorten hebben mensen een veel betere onderhandelingspositie bij een nieuwe werkgever. En volgende maand gaat de tunnel in de A7 weer deels open voor verkeer. In elke richting wordt één rijstrook geopend. Omleidingsroutes blijven nog even om het verkeer zoveel mogelijk te spreiden.